12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In het noordwesten van Oekraïne houdt een gewapende man 20 mensen in een bus gegijzeld. Volgens de politie heeft hij explosieven bij zich. Er zou ook zijn geschoten, maar over slachtoffers is niets bekend. De dader zou eisen dat rechters, openbaar aanklagers, parlementsleden en kerkleiders een verklaring afleggen op YouTube. Ze zouden moeten zeggen dat zij de ware terroristen zijn. De Oekraïnse politie heeft de omgeving van de bus afgezet en probeert met de gijzelnemer te praten. Bij GKN Fokker in Papendrecht, waar vliegtuigonderdelen worden gemaakt... worden tientallen mensen ontslagen, meldt Omroep Rijnmond. Door de coronacrisis ligt een groot deel van de luchtvaartsector stil. In verband daarmee stopte in mei ook de productie van Fokker. Het bedrijf verwacht op lange termijn ook last te houden van de coronacrisis... en voert daarom een geplande reorganisatie sneller door. Er werken nu 900 mensen bij het bedrijf. Het Duitse chemieconcern Bayer heeft ook in hoger beroep een rechtszaak verloren... over onkruidverdelger Roundup. De zaak was aangespannen door iemand in de Verenigde Staten... die zegt dat hij kanker heeft gekregen van het middel. De man kreeg ook in hoger beroep gelijk. Het Hof in Californië bepaalde wel dat de schadevergoeding die Bayer moet betalen aanzienlijk wordt verlaagd, van ruim 78 miljoen dollar naar ruim 20 miljoen. Vorige maand schikte Bayer de meeste andere claims over Roundup voor zo'n 10 miljard euro. In het westen van Den Haag hebben zo'n 10.000 mensen ruim twee uur zonder elektriciteit gezeten. Er was kortsluiting in het hoofdverdeelstation, zegt energiebedrijf Stedin.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 Deelnemen aan het verkeer is tegenwoordig een heidens karwei. Goed leren autorijden wordt steeds moeilijker. Of het nu gaat om rijden in een auto, op een motor of in een vrachtwagen... Willem Brinkman leert je het best autorijden als je iedere week luistert naar Willem Brinkmans radiorijles. Iedere zaterdag op CFM tussen 5 en 7 uur. je fotootje aan de wand. Wie drukt jou het digitaalste af in Kennemerland? Foto Menno Gorter in Zandvoort maakt dit sprookje waar. Pixels, negatieve, dia's of oude foto's worden mooi en scherp afgedrukt en vergroot. Kijk voor de onbegrensde mogelijkheden op www.fotomennogorter.nl De moraal van dit verhaal? Analoog en digitaal, Menno kan het allemaal. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear some of that rock and roll music. Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En soms ook streekradio. Deze week hebben we rondleiding langs week 23. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1975. Voor de onderbreking hebben we er uitgebreid naar kunnen luisteren. Ook naar de nummer 1 hit. Nummer van eh, Jimmy Gilstrap, Swing Your Daddy. Het is een Amerikaanse zanger uit Texas die eh, ook al eh, in de achtergrondkoren zat van Stevie Wonder, van Joe Cocker bijvoorbeeld en Jefferson Airplane. Ook zong hij in de film Grease uit 1978. Bijzonder is dat hij op een hit zingt nog groter was dan zijn eigen hits. Alleen hij zingt maar de eerste twee regels. Van het nummer You Are the Sunshine of My Life. Daarna horen we Lenny Groves. Zij zingt de volgende twee zinnen en dan pas horen we Stevie Wonder. Eerst Jimmy. the sunshine of my life. Dat was dus Jimmy Gilstrap en nu komt Lenny Groves. bas gaat Stevie zingen. I feel like this is the beginning. Ja, bijzonder toch? Heb je het ooit geweten dat eh, Jimmy Killswap dus op eh, deze hit begint met zingen? Goed, wat hebben we nog meer deze week? Uh, eens even kijken, langspeelplaat van de week. Debuutalbum van Brad uit 1969. Het album heet gewoon Brad. Gaan we nog twee nummers van draaien. En welke eerste zanger won in 1985 een zes jaar lang durende rechtszaak... met als inzet de rechten voor zijn eigen muziek? In de jaren 70 was hij razend populair in Nederland. Hij woonde toen zelfs een tijdje in Blaricum. We gaan muziek van hem draaien en het verhaal vertellen. En de Amerikaanse zanger-componist Arthur Alexander overlijdt op 9 juni 1993 in Nashville in Tennessee aan een hartaanval. Hij is onder meer de componist van Anna. dat is het nummer wat we net hoorden. De Beatles eh, die namen dat ook op. Ook eh, componeerde die eh, bijvoorbeeld het nummer Every Day I Have To Cry. Dat werd de tijd gecoverd door de Bee Gees en BZM. En You Better Move On. Dat ook de Rolling Stones op de plaat hebben gezet. Arthur Alexander is 53 jaar geworden. Straks de componist van onder andere I Want To Be Loved By You... Hoochie Coochie Man, Spoonful, Backdoor Man... She Shook Me Up en Wang Dang Doodle. En I Just Want To Make Love To You. Ongekende klassiekers uit de popgeschiedenis, uit de rock roll muziek. Zeker, we gaan daar eh, een nummer van draaien, van deze componist... En dadelijk ook nog een eh, populaire Britse band die in 1972 de soundtrack voor de Franse film La Vallée maakte. Hoe heette dit album? Met eh, deze filmmuziek erop. Een jaar later maakte de band een album wat een van de best verkopende albums aller tijden wordt. Laat ik het maar verklappen. Eh, het is een album van Pink Floyd. Maar om welk album gaat het? En dan vertel ik je nu dat in de St. Martins in de Field Kerk in Londen... op 8 eh, juni 1998 een herdenkingsdienst voor Linda McCartney wordt gehouden. De vrouw van Paul McCartney is op 17 april 1998 aan borstkanker overleden. De dienst wordt bijgewoond door onder andere George Harrison, Ringo Starr... Sting, Pete Townsend en Sir Elton John. Paul schreef tijdens haar leven verschillende nummers voor en over haar... Naast het nummer Lovely Linda van zijn eerste album... ook eh, de liedjes eh, Long Haired Lady en My Love. En dat is eh, waarschijnlijk de bekendste geworden. We gaan dus even de die liedjes draaien. Het wordt Long Haired Lady. Het nummer zingt Linda trouwens uitgebreid mee. Luister maar eens goed. Het komt van het album Ram. Deze plaat staat in 1971 twee weken op de eerste plaats... van de Nederlandse albumlijsten. Listen. The Music Museum. Listen. Listen. Listen again. De langspeelplaat van de week. tijdloze muziek. Zeker, 1969. Ja, is lang geleden, maar het klinkt nog steeds fris hoor, zeker. Het eerste album van Brad. Het album heet gewoon Brad. En het was eigenlijk hun eh, enige album wat eh, geen goud werd. Nee. De rest van de albums eh, werden allemaal goud. Het eerste album dus heet Brad. Een tweede album komt uit 1970, Underwaters. Waters. Derde album uit 1971, Mana. En dan in 1972 brengen ze twee albums uit. Baby, I'm a Want You. Dat is ook al een keer een eh, langspeelplaat van de week geweest. En in datzelfde jaar ook Guitar Man. Ook al een keer een langspeelplaat van de week geweest. Ook alles weer goud. En in 1977 brengen ze nog weer een album uit. Last Without Your Love. Wordt ook weer goud in Amerika. Ongelooflijk. Dus dit is eigenlijk het enige album wat... Eh, geen goud haalde. Maar wel een prachtig album. We gaan er dadelijk nog meer muziek van draaien. Dan nu die componist die behoorlijk wat rock'n'roll klassiekers op zijn naam heeft staan. Hij schreef ze. Op 7 juni 1963 wordt de eerste single van de Rolling Stones uitgebracht. Op de A-zijde staat Come On, een compositie van Chuck Berry. Maar op de B-zijde staat I Want To Be Loved By You. En dat is een liedje van Willie Dixon. William James Dixon werd geboren in 1915... en heeft een groot aantal bekende bluescomposities op zijn naam staan. Zoals bijvoorbeeld Little Red Rooster... Hoochie Coochie Man, Spoonful, Backdoor Man, You Shook Me Up en Wang Dang Doodle. Dixon was ook een eh, belangrijke schakel tussen de blues en de rock and roll. Zo werkte hij in de jaren 50 samen met Chuck Berry en Bo Diddley. Veel belangrijke artiesten namen nummers van hem op, zoals eh, Bob Dylan, Cream, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin en The Rolling Stones. Het nummer wat door de grootste groep artiesten is opgenomen is I Just Want To Make Love To You uit 1954. We gaan het draaien van hemzelf, van Willie Dixon in de originele uitvoering. En daarna draaien we een eh, cover van hem, uitgevoerd door de Nederlandse band Living Blues. Het stond eh, acht weken op, eh, ja, welk nummer weet ik niet, maar in ieder geval in de Nederlandse top 40 met 10 als hoogste Wang Deng Doodle. Maar eerst dus de originele versie van I Just Want To Make Love To You, uitgevoerd door Willie Dixon. Museum. uitvoering van The Living Blues, compositie van Willie Dixon. En daarvoor hoorden we zijn eigen uitvoering van I Just Want To Make Love To You. Klassiekers, alle twee, absoluut. Muziek vinden, we gaan eh, een nummer draaien uit de top 40 en de tipperaden. Eigenlijk, het is één compositie, maar in twee uitvoeringen. We hebben hem een beetje door elkaar gemixt. Hij staat op eh, nummer 13 in de top 40. We zullen doorgaan van Ramse Shaffi. Maar in de tipparade op nummer 2 staat eigenlijk... het is een persiflage van André van Duin. Doorgaan. We draaien ze alle twee. Dit is de top 40. Nummer 13. Dit is de tipparade. Nummer 2. de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankele om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen samen zijn. zijn een week beter beterder. 24. In die top 40 week 23 1975. Nummer van Slate, Thanks for the Memory. En opvallend aan dat liedje is het gebruik van de keyboards. Ja, het was natuurlijk gewoon een rockband. Een gitaar en een drums en een bas en zo. Maar het was voor het eerst op een single dat er keyboards te horen waren single kwam tot eh, nummer 7 eh, in eh, Engeland. Eh, ja, en eh, muziek natuurlijk eh, geproduceerd door Chess Chandler. Goed. En daarvoor draaiden we muziek waar ik nog even iets over wilde vertellen. Namelijk nummer We Willen Doorgaan van uh, Ramse Shaffi. Het liedje komt uit 72. En dat staat op een van zijn eerste albums. En dan zingt hij dat gewoon solo. En later neemt hij het op met het koor De Stem des Volks. Onder leiding van Bertus van der Vliet. En dat is dus de uitvoering die in 1975 op single uitkomt. En dus in de hitparade terechtkomt. Goed het verhaal over de Ierse zanger die een rechtszaak won omtrent rechten over zijn eigen muziekopname. Het gaat om Gilbert O'Sullivan. Hij begint op 8 juni 1979 een rechtszaak tegen zijn voormalige manager en producer Gordon Mills. In het geding is de betaling van achterstallige royalties. Op 6 april 1985 wordt deze zaak door Gilbert O'Sullivan gewonnen. Behalve 2 miljoen dollar aan royalties worden hem ook nog de toegewezen... over alle opnamen die hij voor MEM, e de platenmaatschappij van Gordon Mills, heeft gemaakt. Gilbert O'Sullivan werd geboren in Ierland als Raymond Edward O'Sullivan. Eh, Nederland was eh, een van de eerste landen eh, waar hij bekend werd. Hij heeft een tijdje dus ook in Nederland gewoond, wat ik al vertelde in Blaken. Ik heb een nummer van hem opgezocht uit 1973. Echt prachtig. Nee, 1971. Correctie. Prachtig. stairs. Go on quickly, don't run. Take off your shoes, both of yous. snowflakes. Oh, as opposed to those flakes. We will. We will. We will. We will. That afternoon, we spent the day with Uncle Frank remember, and his wife Auntie May. Well, do you know? Since then, I've received up to four letters, all of which repeat the same. They say thrill to bits. and believe you came. We've relived it both over time and time again. And if there's ever a chance, of even might be our way. would you promise to stay? claim from the start that the moral of the story is to begin. On Sunday next, if the weather holds, we'll have that game. But I bagsy been in goal. Not because I'm good, or because I think I should. It's just that, well, it matters think standing still whoa, whoa, whoa. would really suit me best. Do we all agree? Hands up those who do. Hands up those who don't. I see. Well, in that case, will we please be kind enough? If not on Sunday, to go to Mass on Monday the Music Museum. time to be free.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 Album van Brad, hun debuutalbum. Het heet gewoon Brad en dateert uit 1969. En volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuw album, zeker. Gaan we weer vier nummers draaien nu muziek van Pink Floyd. En ik vertel je welk album ze maakten voor de film La Vallée. Het gaat om het album Obscured by Clouds. Deze LP verschijnt op 3 juni 1972. Dus uh, het zevende album van deze Britse symfonische rockband. En eh, hoort dus bij de Franse film La Vallée van Barbara Schroeder en Paul Gegauf. De hoofdrol wordt gespeeld door Jérôme Beauvarlais. Obscured by Clouds is van 23 tot 29 februari 72 opgenomen in de Château d'Héroville studio in Parijs. Het album komt op 10 juni 72 binnen in de Nederlandse LP Top 20. En haalt uiteindelijk de vierde plaats. Op het eh, album staan een eh, aantal eh, songs. Zoals bijvoorbeeld The Gold is in the Burning Bridges. Maar ook het nummer Free 4 wat uiteindelijk op single verschijnt. En die gaan we als laatste nog draaien in dit muziekmuseum. Oh, maar waarschijnlijk ook nog een, een nummer uit de tipradio. Ik heb er nog wat tijd over. Dat wordt dan Autobaan van Kraftwerk. Goed, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio. 2, 3, 4. man in his old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. And life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. Get your chance to try in the twinkling of an eye. 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour. And maybe you'll make it to the top. But mind how you go, and I can tell you cause I know. You may find it hard to get off. gun. Who calls the tune in the courtroom? And who beats the funeral drum? The memories of a man in his old age are the deeds of a man in his prime.